uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Thalys van Amsterdam naar Parijs is een schietpartij geweest. Op het station van de Noord-Franse stad Arras is een man opgepakt... die met een kalasjnikov zou hebben geschoten in de trein die uit Amsterdam kwam. De Franse politie denkt aan een terreuraanslag. In de trein zijn twee mensen gewond geraakt, onder wie een bekende Franse acteur, Jean-Hugues Anglade. Volgens een getuige is de schutter overmeesterd door een Amerikaanse passagier. De dader zou verschillende wapens bij zich hebben gehad. De Thalys was onderweg naar Parijs en werd omgeleid via Arras. De Nederlandse springruiters hebben bij de EK Spaar Paardensport in Aken goud gewonnen in de landenwedstrijd. De ploeg met Jeroen Dubbeldam, Michael van der Vleuten, Jur Vrieling en Gerco Scheurder passeerde Frankrijk op de slotdag. En door een fout van een Duitse ruiter behaalde Nederland uiteindelijk de Europese titel. Economische problemen in China hebben over de hele wereld gevolgen. Door de tegenvallende groei sloten de effectenbeurzen in Europa opnieuw met verlies. Bij de AIX was het de derde verliesdag op rij. De index eindigde 3,6 lager op 442,87. Dat is het laagste niveau sinds januari. In Frankfurt, Londen, Parijs, Milaan en Madrid verloren de beursgraadmeters rond de 3 Vanochtend waren de beurzen in Azië ook al met enkele procenten verlies gesloten. De Chinese munt, de yuan, is de afgelopen dagen flink gedevalueerd. En dat zou de Chinese export kunnen stimuleren. Chinese autoriteiten hebben op de rampplek in Shenzhen konijnen, kippen en duiven in kooien neergezet. De dieren hebben er twee uur gestaan. Ze moesten aantonen dat het veilig is in het gebied en dat er geen giftige stoffen in de lucht en het water zitten. Bekend is dat er honderden tonnen giftige chemicaliën lagen in de pakhuizen die door de ramp zijn verwoest. Volgens de autoriteiten hebben alle dieren in de kooien het overleefd. Het weer, vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen zomers met middagtemperaturen boven de 25 graden. In Limburg kan het zelfs 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen naar de West en Knopendiemen 5 kilometer. De rechte reishok is dicht, daar staat een auto stil.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 Ik zie de meest mooie Franses op de boel hoge hakken en ik weet niet wat ik zeggen moet serpent sur mon amour. Moi, ma selle, tu es très belle. N, S, S, Je suis néerlandaise. Oh, je parle un petit peu français.